Dijk is een man van 45 jaar. Hendrik van Dijk zit in een rolstoel en dat is pas zwaar. Hendrik van Dijk is al 30 jaar piraat. Hendrik van Dijk. Iedere week tot avonds laat. Hendrik van Dijk heeft op zekere dag zijn vrouw gebeld. Hendrik van Dijk was toen vreselijk teleurgesteld. Hendrik van Dijk kreeg een brief van de RCD. Hendrik van Dijk zit nu alleen voor de tv. van Dijk ziet zichzelf weer zitten voor het raam. Hendrik van Dijk, zo moet een leven, dan is het gauw gedaan. Hendrik van Dijk is toch echt geen slechte man. Hendrik van Dijk. wil graag zenden als het kan. Hendrik van Dijk wil graag klaverjassen in café. Hendrik van Dijk kreeg een boete en kan dus niet mee. Hendrik van Dijk weet dat het zo niet langer gaat. Hendrik van Dijk wil een leven als piraat. Hendrik van Dijk wil een leven als piraat. Hendrik van Dijk. Hij wil een leven als piraat.